Tientallen andere mensen raakten gewond. In de tempel zou een viering worden gehouden waarbij de gelovigen gratis kleding en andere spullen zouden krijgen. Daardoor ontstond bij de ingang gedrang waarna een stenen poort het begaf. Het ongeluk gebeurde in de Indiaanse deelstaat Uttar Pradesh. In Düsseldorf moeten drie leden van een moslimterreurgroep tot 12 jaar de gevangenis in. Ze wilden aanslagen plegen op Amerikaanse doelen in Duitsland. Twee tot de islam bekeerde Duitsers werden veroordeeld tot 12 jaar cel, een Turk tot elf jaar. Drie werden in 2007 in het Sauerland opgepakt. Ze probeerden met meer dan 700 liter waterstofperoxide een autobom te maken. Vierde verdachte, een Duitser van Turkse afkomst, kreeg vijf jaar cel voor medeplichtigheid. China gaat opnieuw meer geld uitgeven aan defensie, maar de stijging is minder groot dan in andere jaren. Het budget groeit met 7,5 procent. De afgelopen 20 jaar was dat ruim, steeds ruim 10 procent. China benadrukt dat het naar verhouding nog steeds minder uitgeeft aan defensie dan andere landen zoals koploper Amerika. Westerse defensiedeskundigen betwijfelen of China wel eerlijk is. Ze schatten dat de Chinese defensieuitgaven in werkelijkheid twee keer zo hoog zijn. Chinese woordvoerder zegt dat de extra investeringen nodig zijn om bedreigingen het hoofd te bieden. Vermoedelijk doelde hij daarmee op Taiwan. Dat land wordt door Amerika militair gesteund. De Japanse printerfabrikant Canon zet zijn overnamebod op het Nederlandse OC door. Canon biedt aandeelhouders 8,60 euro per aandeel OC. Canon heeft intussen ruim 71% van de aandelen in het Venlose OC. De periode waarin aandeelhouders aandelen kunnen aanmelden is verlengd tot 19 maart. Canon en OC willen wereldwijd marktleider worden in de printerindustrie. Het weer eerst hier en daar mist. In de loop van de ochtend wordt het overal zonnig. Temperatuur loopt vanmiddag op naar 5 graden. Morgen regen of sneeuw. Het weekend verloopt koud met vanaf zondag ook weer flink wat ruimte voor de zon.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 had to be done. It's a pity, pity man The right, side, right side one has on our side. It had to, it had to be done. It's a pity, a pity We cannot, we cannot allow that treason We must, must show them now.